Vijf uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Volkswagen heeft in de VS de aanvraag van certificaten ingetrokken... voor dieselauto's die volgend jaar geleverd moeten worden. Volgens Volkswagen gaat het om vier dieselmodellen voor 2016... waarin software zit die bij de milieudiensten aangegeven had moeten worden. De certificaten zijn nodig voor de verkoop van de wagens in de VS... Volkswagen werkt nu aan nieuwe, correcte certificaataanvragen. Ondertussen kunnen duizenden auto's die al naar de VS verscheept waren het land niet in. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en op het mbo moeten de rekentoets gewoon blijven maken... maar alleen op het VWO telt de uitslag mee voor het eindexamen. Dat is de uitkomst van een Kamerdebat over de omstreden rekentoets. De PvdA schaarde zich deze week in het kamp van de tegenstanders... waardoor er geen Kamermeerderheid meer voor is. De VVD wil nu dat de minister strenger gaat controleren of scholen het rekenonderwijs wel genoeg verbeteren. Het nieuwe Griekse parlement heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de regering Tsipras. Van de 300 parlementsleden stemden alle 155 coalitieleden in met een vertrouwensmotie. Tsipras kan nu aan de slag met de hervormingen die zijn afgesproken met internationale schuldeisers. Hij moet voor 15 oktober 48 hervormingen omzetten in wetten. In ruil daarvoor krijgt Griekenland 86 miljard euro noodsteun. De Amerikaanse kustwacht is gestopt met zoeken naar een containerschip met 33 mensen aan boord. Het schip El Faro verdween vorige week bij de Bahama's tijdens de orkaan Joaquin. Er is zes dagen gezocht. Afgelopen weekend werden een zwaar beschadigde reddingsboot, olieresten en een reddingsboei gevonden. En één stoffelijk overschot is teruggevonden. Door wateroverlast rijden er tussen Sittard en Maastricht tot zeker 10 uur geen treinen. In Geleen sprong gisteren een hoofdwaterleiding en stroomde een enorme hoeveelheid water weg, waardoor de spoordijk is verzakt. Ook twee hoofdwegen in Geleen zijn afgesloten. Het weer bewolkt, soms wat regen. Het wordt vandaag zo'n 15 graden. Vanaf morgen wat zonniger.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 Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...